12 uur. Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. In daarna ging hij er vandoor in een auto. Omstanders zeggen tegen Omroep Brabant dat de vrouw net met het kind uit een supermarkt in Eersel kwam lopen. De politie spreekt van een zaak in de relationele sfeer. Wordt gezocht naar een Mercedes waar de man in wegreed. Politie heeft een burgernetbericht verspreid. Gemeenten moeten snel maatregelen nemen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Volgens het Longfonds worden in veel Nederlandse steden de Europese normen overschreden. Het fonds denkt aan het invoeren van milieuzones en het tegengaan van het gebruik van houtkachels. Het autoverkeer is volgens het fonds verantwoordelijk voor zo'n 13% van de luchtvervuiling en houtkachels voor ongeveer 10%. Longfonds heeft een website gelanceerd waarop mensen kunnen zien hoe het met de luchtkwaliteit in hun gemeente is gesteld. De VN waarschuwt voor een hongersnood in Zuid-Soedan. Bijna de helft van de bevolking kampt volgens de VN met een tekort aan eerste levensbehoeften. Voor ruim 150.000 zuid soedanese is de situatie zo ernstig dat ze over enkele maanden dreigen te sterven van de honger. In Zuid-Soedan woedt al vijf jaar een burgeroorlog. Vorige week verscheen al een VN-rapport over oorlogsmisdaden in het Afrikaanse land. De wegenwacht van de ANWB heeft het extra druk door de kou. Veel auto's starten niet door problemen met de accu of hebben een vastgevroren handrem. Op een normale maandag zijn er zo'n 3500 pechgevallen... maar voor vandaag rekent de wegenwacht op 5500. De ANWB denkt dat deze week extra druk blijft... want de ergste kou moet nog komen. Het weer in het noorden wat bewolking, op de Wadden en in Limburg wat sneeuwbuien. Maar de zon schijnt ook geregeld. Temperatuur komt vandaag amper boven nul. Er staat een stevige noordoostenwind. Morgen verandert er weinig. Woensdag en donderdag is het nog iets kouder. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad viel op de A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en de Randvecht Dordrecht.